is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Russische oppositiepoliticus Boris Nemtsov is in Moskou op straat doodgeschoten. Hij werd rond middernacht op nog geen 100 meter van het Kremlin neergeschoten door onbekenden. Nemtsov was eind jaren 90 een jaar lang vicepremier onder Boris Yeltsin. Later werd hij een uitgesproken criticus van president Poetin. Nemtsov werkte aan een rapport dat moest bewijzen dat Rusland direct betrokken is bij de opstand in Oekraïne. De Russische president Poetin zei dat het erop lijkt dat Nemtsov het slachtoffer is geworden van een huurmoord. In Delft rijden vanaf vandaag de treinen door een nieuwe spoortunnel en een nieuw station. De tunnel van 2,3 kilometer lang vervangt het viaduct dat de stad sinds 1965 in tweeën deelde. Het viaduct wordt afgebroken. De bouw van de tunnel en het station heeft ruim vijf jaar geduurd en heeft een miljard euro gekost. Dat is binnen de tijd en de begroting. Toch is Delft in financiële problemen gekomen door een grote tegenvaller bij de verkoop van de grond boven de tunnel. Het aantal reuzenpanda's in het wild is de afgelopen tien jaar gegroeid. Volgens een telling van het Chinese staatsbosbeheer zijn er nu 1864. En dat zijn er 268 meer dan bij de laatste telling twaalf jaar geleden. De panda wordt bedreigd door onder meer de bouw van wegen en waterkrachtcentrales. En door het toerisme wordt het leefgebied van de panda's beperkt en versnipperd. Dat het aantal reuzenpanda's toch is gegroeid komt doordat China de laatste jaren veel gebieden heeft aangewezen als pandareservaat. Bovendien worden de dieren nog nauwelijks gestroopt. Op het illegaal doden van panda staat minimaal 10 jaar cel en maximaal de doodstraf. Op de wegen van en naar de wintersportgebieden wordt het ook vandaag weer druk. Met name op de wegen naar de Franse Alpen worden weer lange files voorspeld. Vooral tegen het einde van de ochtend en aan het begin van de middag. Verder worden er bij de Duitse-Oostenrijkse grens lange wachttijden verwacht. Het weer, opklaringen met temperaturen rond het vriespunt. Overdag lang droog met geregeld zon en temperaturen tussen 8 en 10 graden. In de namiddag en avond vanuit het westen bewolkt gevolgd door regen en motregen.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 tried to square not being there, but said that I should have been. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so wide I can stop for a minute and see where you hide.